Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Bij de terreuraanslagen in Parijs zijn zeker 140 mensen omgekomen en vijf terroristen gedood. Verderweg de meeste doden vielen in het Bataclan Theater in Parijs, waar een gijzeling was. Volgens de politie zijn er bij de bevrijdingsactie in het theater vier terroristen omgekomen. Drie van hen bliezen zichzelf op, een vierde is door de politie gedood. Ook op vier andere plekken in Parijs waren aanslagen. Bij die explosies en schietpartijen vielen zeker 40 doden. Het openbare leven in Parijs ligt de komende dag plat. Onder meer scholen, musea, bibliotheken en zwembaden blijven dicht. De Duitse politie heeft in de buurt van de plaats Wallenfels in Beieren een vrouw van 45 aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van acht baby's. Deze week vond de politie in het huis in Wallenfels, waar de vrouw tot voor kort woonde, zeven babylijkjes en gistermiddag werd er nog een lichaampje gevonden. De lijkjes waren gewikkeld in handdoeken en verpakt in plastic zakken. De vrouw werd na een uitgebreide zoekactie van de politie gevonden in een pension in de regio Kronach, waarin ook Wallenvels ligt. Waar het pension precies staat is niet bekendgemaakt. De Internationale Atletiek Federatie IAF heeft besloten de Russische Atletiekbond voorlopig te schorsen. Bij een stemming van de IAF over een schorsing stemden 22 bestuursleden voor een uitsluiting. er was één stem tegen. Door de schorsing mogen Russische atleten voorlopig niet deelnemen aan internationale wedstrijden. Ook lopen ze het risico de Olympische Spelen in Rio de Janeiro te missen. De straf voor Rusland komt na het vernietigende rapport begin deze week van het internationale antidopingbureau WADA. Volgens dat rapport is er in de Russische atletiekwereld massaal doping gebruikt.